Zes uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat op een andere manier proberen om geld van criminelen af te pakken. De nieuwe strategie is om eerst naar verdachte geldstromen te kijken... en dan de criminelen op te sporen. Nu wordt pas naar het geld gekeken als een crimineel al is opgespoord... maar dat levert te weinig op, vindt justitie. Het Openbaar Ministerie vindt het vooral zorgelijk... dat de grote criminelen buiten schot blijven. Wie vanochtend de weg op gaat, moet rekening houden met gladheid. In vrijwel het hele land zijn natte weggedeelten bevroren... en ook sneeuwresten kunnen voor gladde wegen zorgen. Het KNMI heeft vanwege de gladheid code geel afgegeven. Op het spoor rijdt alles vandaag weer volgens het boekje. Opinieblad Nieuwe Revue werkt niet langer samen met freelancejournalist Peter Blazic... Ook zijn 27 verhalen van hem ingetrokken. De Groene Amsterdammer ontdekte dat de journalist jarenlang verhalen schreef... op basis van bronnen die niet te achterhalen zijn. Blaziet zegt tegen de Groene Amsterdammer dat hij wel degelijk contact had met de bronnen... maar bewijs levert hij niet. De Argentijnse voetballer Emiliano Sala heeft vlak voordat het vliegtuig waarin hij zat vermist raakte... nog een laatste bericht verstuurd. In een audiobericht aan vrienden zei hij dat het toestel uit elkaar leek te vallen... Maandagavond verdween het vliegtuig boven het kanaal van de radar. Een zoektocht gisteren leverde niets op. In Katwijk is een man van 73 aangehouden... omdat hij een jongen van 16 in het gezicht zou hebben geslagen. De tiener hoorde volgens Omroep West bij een groepje dat sneeuwballen gooide. De man zou met een stok achter de 16-jarige zijn aangegaan... en hem daarna met de vuist tegen het hoofd hebben geslagen.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 with you. I'll survive without you. they drop.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 covered mountain. 下。 there's a light we want. lady. castigo de Dios.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 Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed.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 history repeating.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 the way you move, the way you talk, the way you stare, the way you look, your style, your hair.